Dit is Juri Stubinetski met het NOS-journaal. Een ruime Kamermeerderheid wil dat het kabinet maatregelen neemt om de bouwsector te steunen en de woningmarkt te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door de verhoging van de nationale hypotheekgarantie met een jaar te verlengen. Ook moet het btw-tarief voor renovatie van een eigen huis zo snel mogelijk omlaag van 19 naar 6 procent. Verder stemde de Kamer voor een voorstel om 30 miljoen euro extra vrij te maken voor leningen aan starters op de woningmarkt. Een van de elf mensen die in Amerika zouden hebben gespioneerd voor Rusland... heeft bekend dat hij voor de Russische buitenlandse inlichtingendienst SVR werkte. Dat staat volgens Amerikaanse media in een brief van het Openbaar Ministerie aan de rechter. Die moet beslissen of de verdachte, die de schuilnaam Juan Lazaro heeft, op borgtocht wordt vrijgelaten. De aanklagers dringen er bij de rechter op aan niet dezelfde fout te maken als een rechtbank in Cyprus. Die liet een van de elf verdachten op borgtocht vrij en sindsdien is hij spoorloos. Lazaro en zijn vrouw, een Peruaanse journaliste, werden begin deze week opgepakt in een buitenwijk van New York. Vrijwel tegelijkertijd werden nog negen anderen opgepakt. De vermoedelijke spionnen moesten volgens de aanklagers contacten leggen met hoge beleidsmakers in de Verenigde Staten. In Rotterdam zijn gisteravond in recordtempo zo'n 8000 hekken neergezet langs het parcours voor de proloog van de Tour de France. Het hekwerk stond er uren eerder dan was gepland, zegt de organisatie. Het parcours van de proloog is bijna 9 kilometer lang en loopt van het Zuidplein via onder meer de Erasmusbrug en de Willemsbrug weer terug naar het Zuidplein. De tijdsdruk bij het neerzetten van de hekken was groot omdat de wielrenners vanochtend het parcours verkennen en een training afwerken. De proloog van de Tour wordt morgen vrede. Dan nog het weer. Het is zo'n 20 graden. Overdag vrij zonnig, broeierig en 30 tot 36 graden.